Sindsdien werd er door vrienden, familie en politie gezocht naar de jongen. Eerder vandaag maakte de politie bekend dat er een lichaam was gevonden in het water van de Leidse Vaart in Haarlem. En nu is dus bekend dat het om Sam gaat. Gemeenten mogen jasjes of vestjes van motorclubs niet verbieden. Dat heeft de Hoge Raad besloten. Het zou namelijk in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. In 2020 nam de politie een motorjas in beslag van een man in Haarlem. De uitspraak van de raad heeft invloed op deze zaak en die van anderen, zegt de advocaat. Dat betekent in de praktijk dat eh, al die gemeentes zullen kijken naar wat er in Haarlem gebeurd is of wat er over Haarlem beslist is. En die zullen waarschijnlijk eh, die, die verboden gaan intrekken. De man uit Haarlem krijgt waarschijnlijk volgende week zijn motorvestje weer terug. Het aantal Nederlanders dat elke dag op Facebook zit daalde de afgelopen vijf jaar licht. Vooral jongeren gingen weg. Zo'n 5% stopte dit jaar helemaal met Facebook. Van de mensen die internet gebruiken zit bijna 75% nog elke dag op Facebook. En een brief in Amerika is heel laat aangekomen. 76 jaar om precies te zijn. Het gaat om een brief van een Amerikaanse soldaat. Hij schreef hem in de Tweede Wereldoorlog aan zijn moeder. Ze leven allebei niet meer en dus werd de envelop aan de weduwe van de soldaat gegeven. Een prachtige verrassing. I, I love it. I love it. it. When I think that it's all his words, I can't believe it. It's wonderful. And I feel like I have him here with me, you know. Het postbedrijf vond de brief een paar weken geleden ergens in een sorteercentrum. Waarom de brief 76 jaar lang kwijt was, is niet duidelijk. Het weer, winterse buien, vooral in het noorden.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 Sometimes it's soft as a mystic flame that gently touches my soul. Echoes the fire that burns in me, and I simply lose control. Lose control. soft as a misty rain that gently touches my soul. It calls the fire that burns in me, and I simply lose control. Sometimes it's soft as a misty rain that gently touches my soul. It calls the fire that burns in me, and I simply lose control. And I simply lose control. And I simply lose control. And I simply lose control. And I simply lose control. And I simply lose control. And I simply lose control. And I simply lose control. Sometimes it's so fast and it's divine. The gently touches my soul. so pessimistic. The tragedy touches my soul. just give in the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. You know we finally here, right? It's Friday then. It's Saturday, Sunday. It's Friday again, It's Saturday, Sunday. aflevering met het beste uit 2021. Ik beloof je, volgende week eruit er gewoon nog wat van. Hij was zo lekker. even bedankt voor het luisteren. Mijn naam is DJ JK en samen met DJ Dion City. We zeggen gewoon nog de beste mensen. En de beste mensen en de beste muziek. Ik zeg, tot volgende week.